Met twee vluchten zijn ze afgelopen avond op Rotterdam Airport geland. In Spanje ligt nog één leraar in het ziekenhuis. Ook het lichaam van het 15-jarige meisje dat bij het ongeluk om het leven kwam is nog in Spanje. De chauffeur van de bus is voorwaardelijk vrijgelaten. Hij moet zich elke twee weken melden bij de Spaanse ambassade... omdat hij wel verdachte blijft van dood door schuld. Het kan nog wel maanden duren voor hij moet voorkomen. Bij een overval op een restaurant in Callandsoog in Noord-Holland is een medewerker van het restaurant doodgeschoten. Om hoeveel daders het gaat en wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft nog niemand aangehouden. Het restaurant staat aan het Dorpsplein in Callandsoog. Tegen de Franse oud-premier de Villepin is een voorwaardelijke gevangenisstraf van anderhalf jaar geëist en een boete van 45.000 euro. De Villepin wordt ervan verdacht dat hij in 2004 zijn politieke rivaal en partijgenoot Sarkozy heeft zwart gemaakt met vervalste documenten om hem te kunnen verslaan in de strijd om de presidentskandidatuur. De Villepin ontkent dat hij er iets mee te maken heeft. AZ heeft in de Champions League thuis gelijk gespeeld tegen Arsenal. David Mendes da Silva maakte in blessuretijd de gelijkmaker. AZ staat nu derde in de pool met twee punten uit drie wedstrijden. Arsenal staat bovenaan met zeven uit drie. In de andere pools verloren Liverpool en Barcelona hun thuiswedstrijden. Liverpool ging onderuit tegen Olympique Lyon met 2-1 en Barcelona verloor met dezelfde cijfers van Rubin Kazan uit Rusland. Het weer, vannacht opklaringen. Het koelt af tot 4 graden in Groningen, tot 9 in het zuidwesten.